Isabella, Isabella, Isabella, Isabella. Laat me hier niet langer staan, kom toch even voor je raam. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, liebes schat. of kom toch gauw. Want ik weet gaan de kou. Het regent dat het giet en jij verschijnt maar niet. Dat doet me zo verdriet, dus luister naar mijn lied. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, laat me hier niet lang Kom toch even voor je lang, Isabella, Isabella, Isabella, Isabella. Lieve schat, of kom toch gauw. Want ik wil van de kou. Door regen ben ik nat, als een versopen kat. wenn nicht mehr dann satt dann such in anderes Bad. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, lag mir hier nicht lange stand. Komm doch eben vor mir lang. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, liefdes gaat al komt zo gaan, her. ik weet, we gaan weer dan. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, laat mij hier niet langer staan. Kom toch even mooier aan. Isabella, Isabella, Isabella, Isabella, lieve schat. maar kom toch aan, want ik weet we gaan de kou.